De jongen zat al een week vast. Hij werd vorige week opgepakt nadat hij een vrouw van 29 had belaagd. De politie sloeg meteen groot alarm en zette een helikopter in, omdat er meer aanrandingen in de stad waren gemeld. De jongen heeft nu ook bekend dat hij voor negen andere aanrandingen verantwoordelijk is. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Kredietbeoordelaar Fitch heeft Cyprus verder afgewaardeerd. Het land krijgt nu de junk-status. Dat betekent dat Fitch het minder waarschijnlijk vindt dat Cyprus zijn leningen terugbetaalt. Cyprus heeft dringend geld nodig om zijn banken overeind te houden en moet daarvoor aankloppen bij de Europese Unie of bij Rusland. De banken op Cyprus hebben veel last van de problemen in Griekenland. Land- en tuinbouwbedrijven profiteren niet van de gestegen uitvoer van hun producten. De waarde van de export is vorig jaar met 9% gestegen, maar het inkomen van bedrijven in de landbouwsector daalde met een kwart. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Universiteit. Nederlandse groenten, fruit, zuivel, vlees en bloemen vonden gretig aftrek in het buitenland. Door de goedkope euro werd er ook meer geëxporteerd naar landen buiten de EU. Maar vooral kleinere bedrijven hadden het moeilijk doordat hun kosten sterk toenamen. Grote ondernemingen zagen hun inkomsten over het algemeen wel toe. Op een camping in Zevenaar zijn vrijdag zeven leden van de Koerdische arbeiderspartij PKK opgepakt. De PKK staat op de terrorisme-lijst van de Europese Unie. De mannen verbleven in staakcaravans op de camping. Het is niet bekend hoe lang ze daar al waren. Bij de inval nam de Nationale Recherche propagandamateriaal in beslag. Zes van de zeven verdachten zijn weer vrijgelaten. De mannen, bijna allemaal Duitsers, blijven wel verdacht. Dan nog het weer wisselend bewolkt vooral in de noordoostelijke helft van het land een enkele bui. Er staat een stevige westelijke wind, het is een graad of 17. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N11 Bodegraven richting Leiden